alle nachten. nooit gedacht dat jij zo onverwacht mijn hart voor jou liet slaan. Zo ging het ook bij mij, mijn lieve schat. Ik laat je nooit